En heet One More Love. En er staan dus al zijn hits op. Dus van zijn vorige album One Love. En een aantal nieuwe, waaronder deze. Dus Revolver. Goedemiddag, dit is tweede, uur, of, tweede uur van Entertainment for You. En eh, natuurlijk hebben we Henry, muziek uit de provincie. En we hebben een, eh, een, zwerver met een heel apart stemgeluid. En hij is daar heel ver mee gekomen. Wat dat is, hoor je straks. Maar nu eerst groot Nederlands talent, Jasmine. Eh, ze is pas 19 jaar oud en ze heeft een nieuwe single. En dat is Chemical Love. Hier ga je nog heel veel van horen. I cannot sleep cause I to know where the hell you been hanging I know it's true when I'm thinking but stuck in the middle, stuck in the middle. I'm trying hard but I can't see. Oh, what if I should stay with you? I know it's wrong what I'm doing, but I don't wanna see it, don't wanna see it. You say that you feel En dit is gewoon Nederlands, hè. Jasmine bij Entertainment View en Chemical Love. Een groot Nederlands talent. Ik denk dat je daar wel vaker wat van gehoord. Eh, wat me leuk lijkt is, dus dat jij jij als luisteraar even wat laat horen. Dus eh, bel even naar de studio 023 573 1969. Dus 023 573 1969. Heb je nou wat leuks meegemaakt of wil je gewoon een, eh, een leuk plaatje aanvragen? Geen probleem. Laat even horen 023 573 1969. Deze man heeft in 2010 een eh, solo, solo album uitgebracht. Brandon Flowers, de frontman van The Killers, solo dus. En dit is Crossfire. En ik kus je heel behoedzaam, want we zijn al lange tijd bij elkaar. Er waren donkere wolken voor de zon geschoven. Elke ruzie heeft zijn eigen verhaal. En zonder het te merken lag ons geluk ondersteboven. Maar jij gaf mij het juiste signaal. and you speak over the cell of the time. van jou. Ik heb me rust gevonden in wat jij me hebt gegeven. Bij jou kan ik mezelf altijd zijn. Geen geheimen meer voor jou maar voor eeuwig samenleven. Met jou wil ik geen dag overslaan. En mijn hart zal voor jou openstaan. van René Vroger. Is ook voor jou, Ruud? Dank je, dank je schat. En ik heb je lief. Dat is ik aardig van je. Hey, je hebt vast wel... Eh, ja, vast wel gehoord van die zwerver met, het, eh, met die prachtige radiostem. Zo niet, ik laat het nu even horen. Make you work for your dollar. het gaat dus zo, er eh, is een man die rijdt in een auto. En er staat een zwerver, een beetje donkerkleurige man met, een, eh, ja, met heel veel haar, laat ik het zo zeggen, slaat langs de kant. Lijkt een beetje op een aboriginal. En ehm, ja, hij lijkt, <laughs> hij lijkt inderdaad een beetje op. Ja, toch? En op zijn, op zo'n zo'n kartonnetje, zeg maar, waar veel mensen tekst op, veel zwervers, ik wil geld of zo. Staat er hem, ik wil voor geld een stukje van mijn stem laten horen. Die, die God mij heeft geschonken. Nou, even een stukje. With that great radio voice. When Dit is hem. To nothing but the best of oldies, you're listening to Magic 98.9. Thank you so much. God bless you. Thank you. And we'll be back with more right after these words. Nou, je kan het filmpje even checken op eh, dumpert.nl. Hij was dus zwerver en hij had eh, ja, veel drugsproblemen en, eh, ja, en dat soort dingen. Maar wat blijkt, heel goed nieuws voor hem, hij heeft een baan gekregen bij een eh, grote radiostation of een groot televisiestation als is dus voice-over. Kijk. Kijk, dus dat doe je goed. Wat een klein filmpje met je kan doen. Ja. Nou, zullen we even met z'n allen springen? Ik doe mee. Doe je mee? Ik wel. We gaan een kleine aardbeving hier veroorzaken in Zandvoort.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 I could be a regular bell. And I'll see dance for little Steven and Joanna around the back of my hotel. Oh yeah. I was good, she was hot, stealing everything she got. I was born, she was over the worst.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 Die brand daar in die eh, chemische fabriek. En er was een, ja, de site crisis.nl lag eruit. Daar wordt verteld, en let nou even op, op de reactie van de burgemeester. Intussen probeerde Richard in Dordrecht te vergeefs crisis.nl te bereiken en het opgegeven infonummer. De sites van Rijmond en de gemeente Moerdijk lagen er ook uit. Ja, je kan alles opblazen tot, tot de capaciteit die je alleen maar in piekgevallen nodig hebt. Maar, maar ja, bij dit soort rampen? Ja, hoe vaak gebeuren die? Goed. Zie. heeft toch een lekker artiest hè, om naar te luisteren. John Mayer. En dit is zijn de eh, laatste single die uit was gekomen van zijn Albert Hard of eh, Better Studies. Dit was eh, Perfectly Lonely. Zometeen gaan we ja, ons nieuwe item muziek uit de provincie doen. Maar nu eerst een plaat. Het is eigenlijk... Ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen. Ik zeg het even van afstand. Het is een... Keiharde porno plaat. En eh, je houdt ervan of je houdt er niet van, maar dit wordt ongetwijfeld een hit. Bij BBC houdt eh, elk jaar een eh, Sound of BBC 2011. En dan beschrijven ze elk jaar de grootste talenten. Wie het in het jaar 2011 of 2012, maakt niet uit. In het volgende jaar... Ehm, ja, populair worden.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 Nou. James Blake en Limit to Love. Wat jij? Ja, het is uh, even wennen. Het is even wat anders. Het is even wat anders, hè? Ja. Hey, we gaan door met ons nieuwe item muziek uit de provincie. Eh, twaalf weken lang gaan wij een artiest uit de provincie draaien. Niet de eh, voor de hand liggende artiesten, maar de iets minder bekende. Vorige week waren we van start gegaan met de provincie Zeeland met Danny Vera. Vandaag gaan wij door de provincie Brabant. Anna Stephanie Struik, oftewel Stevie N... Uh, Stevie N is geboren in Rochel en is 24 jaar oud. Zoals vele artiesten begint Stevie N al op jonge leeftijd met muziek maken. Na de middelbare school gaat zij naar de Rock Academy in eh, Tilburg. Haar debuutalbum verschijnt in 2005, genaamd Away From Here. Daarna heeft zij nog twee albums uitgebracht. Ehm, in, eh, in, ja, met, daarna heeft ze nog twee albums uitgebracht met in 2010 een nieuw album genaamd Light Up. Van die plaat gaan we natuurlijk een nummer draaien. En eh, dat nummer heet On My Mind. provincie Limburg, hier is TVN. waiting for the rain to put out this fire, knowing that it won't be back for a long, long time. Searching for other ways to fill my desire. I might just lose it all, but only for a while. Now the change has come. I can take it slow and go where I need to go. And if I'm wrong, I will take the blame and the hate to say I told you so. But for now. I'm gone, I had somewhere unknown, and there won't be a way to find out. secrets, but I know where they lie. Now the wind has changed. to the evilest ways. But have you ever been so hungry it keeps you awake? May. now my hunger will leave in my maze. Great, it feels like a long time coming. Bam, since the day I thought of that cunning plan. One day I had a dream, I tried to chase it, but I wasn't going. Tina Tempa en Eric Turner en Ryden in the Star. Een van de grootste hits op dit moment.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 Goedenavond Henry. Hey, goedenavond. Uh, luisteraars thuis natuurlijk ook hè. Hoe gaat het met je? Hoe mij gaat? Nou, uh, lekker druk dagje gehad. Dus uh, ja, uitstekend eigenlijk hè. Oké, helemaal mooi. De sneeuw is helemaal weg hier, dus ik kan het meteen nemen jullie ook. Ja, nou ja, het, is niet, het, het regent nu een beetje hier in Zandvoort en het is gewoon een beetje, eh, ja, beetje saai weer hè. Ik verlang een beetje naar de zomer. Ja, ja laten we maar <laughs> wachten. Hey, showbiz nieuws. Is er nog wat, uh, wat spectaculairs gebeurd? Nou ja, goed, als jullie natuurlijk allemaal weten eh, en gezien hebben waarschijnlijk. Is eh, het muzikale afscheid van Bobby Farrell van, van Bonnie M natuurlijk vandaag hot nieuws. Ja, klopt. Dus ja, het is een triest verhaal natuurlijk weer. En we zijn er lekker goed bezig. Maar ja, in ieder geval, ze hebben afscheid van genomen in de stad Schouwburg in Amsterdam. Ja. en was een herdenking, Met een eenschakeling van archiefbeelden en optredens en zo. Oké. En eh, ja, ook zelfs Liza Minnelli, eh, Liz Mitchell was daar, Maria Barrett en eh, Nancy Williams. Dat zijn de oorspronkelijke discoformaties natuurlijk van, uh, Maar goed, het is, het is, op een gegeven moment een triest verhaal. En uh, zal zonder uh, Bobby verder moeten, denk ik. Ja, zeker weten. Ja, waar, waar is dat gebeurd? in uh, Rusland. Ze hebben dan even optreden gehad en uh, is naar zijn kamer gegaan. Ja. En even later hebben ze hem gevonden. Oké. Ja, het is jammer, want het is wel een hele leuke artiest. Tenminste, een opvallende artiest, hè? Opvallende artiest, eh, spraakmakend. En eh, ja, ik zie ook staan, zonder Bobby Farrell geen Bonnie, hè? Nee, zeker niet. Dus ja, dat, ik denk dat het gestopt is. <laughs> ja, dat is, dat is, dat is afgelopen woning hem. Ja. Helaas, met, met Bobby Farrell sterft natuurlijk ook woning dat is logisch. Ja. Ja, vertel. Eh, en een trieste natuurlijk van Koemelijn, die eh, is komen te overlijden. Dus eh, dat ja. is vandaag ook. Groot afscheid, afscheid in, Rotterdam. Dus, eh. ja goed jongens, we moeten het leven gaan door, zeggen ze wel eens. En eh, we moeten ook verder, hè. En ik zie dat Henny Huisman, die, is, die is alweer 36 jaar getrouwd met dezelfde vrouw. Dus... Oh, dat doet hij goed. 36 jaar getrouwd hè? <laughs> ja. Nou, ja, nou is Henry nou niet echt... Of een, uh, of, eh, hoe heet hij? Ehm, Henny Henny bedoel ik. Eh, is hij nou niet echt een vrouwenverslinder volgens mij, dus... zo raar vind ik het nog niet. <laughs> Dus, in dus, feite is het op een gegeven moment gewoon een goede prestatie. Ja, zeker, ja. Goed. Ja, goed, dan uh, kennen we natuurlijk de Jacksons nog. de broer van Michael Jackson, Jermaine. Ja. Die, die, zit vast in Afrika. Oh? Ja, en eh, heel stom, want eh, zijn paspoort die, is, die was verlopen. Ja. En, uh, en dan zit hij op een gegeven moment aan vastgewezen in alimentatieachterstand. Oh. En voorlopig kan die niet rekenen op een nieuwe via de, via de ambassade. Dus, nou, maar lekker is dat. ja, hij zit nou in uh, Agri-Dougou, ja. de hoofdstad van Burkina Faso. Ik heb er nooit van gehoord, maar... nee. Ja, hij zit, zit, zit er maar zitten. Oh, nou, lekker voor hem. <laughs> Ja. Je zou er maar zitten, daar word je ook niet heel vrolijk van, denk ik. We hebben word niet echt vrolijk van, dus... Uh, <laughs> maar hij zit in ieder geval weer eh, flink in de shit natuurlijk, zo gezegd. Ja. Ja, goed, dan in je inmiddels naar Harry Potter eh, gekeken hebben, de films. nou, ik niet. Nee, heb je er geen één van gezien? Ik heb, ik heb boek 1 tot en met 3 gelezen. Ja. En daar blijft het eigenlijk bij. Ja, nou, in ieder geval hebben we natuurlijk acteurs en actrices. Um, als je dan hoort wat uh, de Emma Watson, die speelde op een ook in de film van Harry weet zoveel geld dat ze niet meer weten wat ze mee moet doen. Oh! Ja, volgens mij hebben dat bericht behandeld, ja. Want ze heeft rond de 21 miljoen euro met alleen de eerste twee films al verdiend, hè? Ja, het is werkelijk ongelooflijk. Het is, ja, het is echt ongelooflijk. En ze is pas, ik denk, begin 20 of zo. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Nou ja, eh, maar wat, ik, wat, wat erbij stond, ik ken dat bericht, want er stond, ze had een, eh, wat had ze nou gekocht? Een Toyota Prius. Ja. En dat vond ik nogal opvallend, want je hebt zoveel geld, en waarom koop je dan een Toyota Prius? Ja, ze kon geen keus maken uit die <laughs> denk ik. Koop dan een mooie Rolls Royce of zo, of een mooie Jaguar. Zoek je auto. <laughs> ja, maar het is inderdaad ongelooflijk dat er mensen zijn die niet weten wat ze geld moeten doen. Nou ja, als je 21 miljoen hebt, doe, eh, ik, ik, weet alleen inderdaad wat, eh, wat, wat dingetjes hoor. Ja. Ik jullie ook wel, hè Nico? <laughs> Maar goed jongens, in ieder geval, eh, we wachten wel even af wat het verder gaat geven. Ja. Eh, in ieder geval, gisteravond was de Voice of Holland natuurlijk eh, had nieuws op de Ja, klopt. En ze hebben weer van astronautisch gehoord, want er zaten maar liefst 2, bijna 2,7 miljoen mensen aan de buis En het is alweer de zoveelste keer dat het programma het best bekeken is van de vrijdagavond. Ja, het, gaat maar door hè. Ja, en in ieder geval Kim de Boer, Leonie Meijer, uh, uh, Pearl Jozefzoon en Ben Salvant, die hebben zich direct geplaatst voor de halve finale. Ja. En eh, na de uitzending hebben ze namelijk ook nog de sing-off eh, eh, hebben ze gisteren behandeld. Ja, dat klopt. En, die wordt vanavond uitgezonden. En die wordt vanavond uitgezonden, maar ehm, natuurlijk, die mensen zitten in het publiek. Exact. Ja, en ik denk wat jij wil zeggen, dat wil ik nu ook zeggen. Exact. <laughs> Vertel jij het maar. Ja, de uitzending wordt dus uitgezonden vanavond, alleen de uitslag is lang bekend. Ja, die is al bekend. ja. ja. En dat is namelijk het punt, en dat hadden we toen, toen ik nog in de show zat bij eh, Sorry Worden We Popstar, hadden we natuurlijk ook dat uh, de sing-off werd dezelfde avond opgenomen. En dat heeft te maken met het feit dat je voor zo'n live-uitzending hier ontzettend veel uh, dansers in en mensen die, uh, die, extra dingen doen, die je dus weer zou moeten uitgeven als je dacht daarna weer een live-uitzending zou doen. Ja. Dus daarom geld te besparen hebben ze ervoor gekozen om de de, de, de, show zelf, dus de, de, de, de mensen die moeten zingen. Ja. De artiesten al eh, na, de, na de show van eh, gisteravond op te nemen. Ja. En vanavond in de live show uh, eh, erin te plakken. En dan krijg je dus inderdaad een heel raar, heel raar beeld. Ja. Mensen weten het wel, dus ik ben benieuwd naar de, de wat dat, voor kijkcijfers geven. Ja, ik, ben, maar, ja, ik, ja, ik ben benieuwd. We zullen het wel zien. Maar ehm, ja, wat me vooral opviel is die Jennifer Eubank, hè? Die, ehm, die wordt ja, heel veel bekritiseerd door de, ja, door de stemgeluid. Die is heel hoog en ze zou niet goed zingen. Maar eh, waarschijnlijk is zij dus weer gewoon door, hè? Ja, ja, maar dat is nou het probleem met, met, met probleem, dat is een met, met Jennifer Eubank. Ja. Eh, dat is gewoon een hele goede zangeres. ja. Eh, niet iedereen houdt van dat stemgeluid. Dat stem, van, ja, ja. Van, die stijl. Ja. En dat maakt natuurlijk heel complex, maar ze kan natuurlijk ontzettend goed zingen. Heel, heel ingetogen, heel beest en heel eh, op haar manier. Weet ze toch wel zo'n hele zaal plat te krijgen. ja. Ja, is ook zo. Ja. En als je dan kijkt van dat waarschijnlijk Nigel, Nigel naar huis gaat. Ja ik denk dat hij gisteren gewoon niet goed gepresteerd heeft. Nee, maar dat, ik, als ik eerlijk ben, vind ik hem de laatste weken... Tenminste, nou, niet de laatste weken, maar ik vind hem gewoon een van de mindere zangers in het gezelschap. En hetzelfde geldt natuurlijk voor Bart ook, hè? Ja, klopt. soms heeft een heel eh, leuk, stemgeluid. Ja. Maar uh, het is natuurlijk ook niet helemaal uh, eh, toonvast. ja, goed, op een gegeven moment dan is dat gewoon uh, heb je je top bereikt. Ja. En dan moet je op de uit. Ja, is ook zo. En dat is helemaal zo. Dus ja, hetzelfde geldt natuurlijk voor Maaike van der Veer ook. Ja. En, en dat vind ik op een gegeven moment, wat, je ook vaak ziet, is dat eh, wat de styling betreft van de artiesten, dan, uh, dat houdt ook wel eens een de wensen over, dacht ik. Ja, nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat die korte, de korte rookie van Kim de, eh, Kim de Boer wel leuk vond. Ja, nou ja. Maar voor de rest was het niet echt spetterend voor nee. Ja, als je kijkt naar Maaike van der Veer, dan denk ik van ja, wat heb je nou aangedaan? <laughs> Iets groot aangetrokken. <laughs> en... Ehm, wie denk jij dat die gaat winnen? Wie er gaat winnen? Nou, ik denk dat het een close finish wordt tussen uh, eh, aan de ene kant Ben eh, eh, Sanders natuurlijk. Hè? Ja. Ben Sanders. Hè? ik denk dat Esther komt er heel eind. Esther, ja. maar vlak op een gegeven moment ook Sherry Rennie eruit. Hè? Nee, en Kim de Boer vind je wat minder? Nee, absoluut niet. Ik vind dat, ja, Kim vind ik ook heel erg, heel Ja. Dus ik, vind, mijn favorieten zitten eigenlijk allemaal bij elkaar. ja. Jim Loney, Pearl en eh, eh, Ben Saunders. Eh, en ik denk dat Esther, die, die, die, is dus ook door volgens de gegevens die maakt ook een hele goede kans. Ja, zeker weten. Maar ja, we hebben het al een keer over gehad, maar talent is dit jaar wel heel erg hoog. Nou, we zullen het allemaal wel zien vanavond. Ja, Wie er wel doorgaan. En dan ja, bespreken we het natuurlijk volgende week hier. En volgende week is er natuurlijk ook weer een live uitzending op vrijdag. En dan zien we wel wie in de finale staan volgens mij. Hè? Nou, ik wel, ja. Ja. ja we hebben nog een leuke voor je. Van, uh, als je ooit eens een keer een 3FM-dj uh, eh, moet vervangen, in dit geval is het dus uh, Frank Dane. Ja, Frankie. En ik ben vervangen, dus dan moet we nog een uit op, op, op bekende plaatsen. <laughs> Ja, <laughs> ik heb het gezien, ja. En ik luister op dat moment dat die afspraak werd gemaakt met het meisje, die overigens uit Haarlem komt. Um, heb ik geluisterd en zij was wel erg gewillig, laten we het zo zeggen. Ja, goed. scoren, dus Ja. Maar wat ik, ja, waar ik me een beetje aan irriteer is, ik keek op Telegraaf, soms zelfs op Telegraaf. En al die reacties van, ehm, ja, hij rijdt erheen van mijn belastingcenten. En eh, wat is er nou voor stomme ongein? Het gaat nergens op. Tuurlijk gaat het nergens op. Maar, maar waarom zou je zo druk maken over zo'n klein dingetje? Dat snap ik dan niet. Nee, dat zie ik ook niet zitten. Nee. Maar maak inderdaad nou? druk, heb je gelijk. Hè? Ja, nou ja. Maar het leuk. is ik luister regelmatig naar hem en ik, ja, ik vind hem wel erg grappig daarom. <laughs> maar goed jongens, ik zeg, uh, ik, zou afscheid van jullie nemen. En eh, de luisteraars thuis natuurlijk ook een heel fijn weekend. En eh, ja, we horen elkaar volgende week weer, denk ik. Nou, oké. Fijn weekend, Henry. En ja, tot volgende week. En dan is Roy natuurlijk ook weer bij. Ja, dan is Roy weer bij. En uh, we gaan gewoon lekker verder. En eens kijken wat we allemaal wat, wat voor leuke dingen we kunnen oppikken.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 En natuurlijk volgende week weer met eh, vaste item Henry natuurlijk weer. En eh, muziek uit de provincie. Wat je ook gaat doen, eh, ja, fijn weekend. Ja, nou, je hoort tot morgen weer. Ja, morgen zijn zijn Aldo en ik samen bij Zondag in Kennemerland.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 Werknemers en hulpverleners krijgen het advies een bedrijfsarts te bezoeken. Volgens het RIVM is uit metingen niet gebleken dat er grote acute gezondheidsrisico's zijn. Door de brand is een zeer groot aantal verschillende stoffen in de lucht terechtgekomen. Daardoor is volgens de RIVM een algemeen bloedonderzoek naar bepaalde stoffen niet zinvol. Vanmiddag kregen omwonenden op een bijeenkomst te horen dat ze geen gevaar lopen. In Roermond is een dode gevallen bij een ongeluk met een brandweerauto. Bij het ongeluk waren ook een personenauto, een scooterrijder en een fietser betrokken. De brandweerwagen botste tegen de auto die vervolgens beide tegen een gevel reden... en daarbij de fietser en de scooterrijder raakten. Behalve een dode zijn er in Roermond ook vier gewonden. De kustwacht is vanmiddag bij Wijk aan Zee een paar keer in actie gekomen omdat surfers door de harde wind in problemen waren gekomen. Een paar surfers die zelf niet meer naar de kant konden komen werden geholpen door reddingsboten. Ook werd samen met de helikopter van Defensie een zoekactie uitgevoerd nadat op het strand een onbemande surfplank was aangespoeld. Later meldde de eigenaar zich. Hij was door de harde wind van zijn plank gevallen en zelf naar de kust gezwommen. Bij een winkelcentrum in de Mexicaanse badplaats Acapulco zijn 15 onthoofde lichamen gevonden. De slachtoffers zijn allemaal jonge mannen onder de 30, zegt de Mexicaanse politie. Vermoed wordt dat ze het slachtoffer zijn geworden in de drugsoorlog die in Mexico woedt. President Calderon...